Goedemiddag, ik ben Sidney en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Van Heijem van Sociale Zaken is woedend vanwege het lekken van een brief. Daarin heeft hij kritiek op het voorstel van BBB en zijn eigen partij NSC... om een referendum te houden over pensioenen. Hij legt uit waarom hij not amused is. Het bevordert de samenwerking niet. Het bevordert ook de vertrouwelijkheid waarin ambtenaren stukken moeten kunnen delen met bewindslieden eh, niet. Dus ik ben daar echt, eh, echt kwaad over. Ik eh, ga ook aangifte doen van dat lek. Van Heijm was niet de enige die commentaar had op de plannen. Ook de Raad van State was kritisch. Inmiddels zijn de plannen aangepast hoofdstuk nummer zoveel in de handelsoorlog tussen Amerika en China. Telkens als Trump met importheffingen voor Chinese producten komt... doet China precies hetzelfde, maar dan omgekeerd. En dat is nu ook weer gebeurd. Daardoor heffen de landen inmiddels torenhoge belastingen op elkaar spullen. 125 procent. Het Julianenkanaal in Limburg is weer open. Het eerste schip voer een klein uurtje geleden er doorheen. Sinds augustus werd er aan het kanaal gewerkt. Het werd drooggelegd zodat het kanaal breder en dieper gemaakt kon worden. Daardoor kunnen er vanaf nu grotere schepen doorheen. En op een mbo-school in Maastricht is een kledingwinkel geopend met gratis kleding. Een op de negen mbo-studenten leeft onder de armoedegrens, schrijft de regionale omroep L1. En daarom kunnen sommige studenten geen kleding kopen. De nieuwe winkel is opgezet door de mbo'ers zelf en medewerkers. En alle studenten mogen komen winkelen. Niet alleen mensen die het financieel zwaar hebben, zegt de school. Juist omdat we daar eh, geen onderscheid in maken, eh, blijft het laagdrempelig. Als we zo gewoon zeggen, ja, alleen de studenten die het moeilijk hebben, dan kan er een stukje schaamte komen. En er is niet, niks zo heftig als schaamte of schaamte voor de schaamte. De kleding die in de winkel wordt verkocht is gedoneerd door andere studenten en medewerkers van de opleiding. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt uiteindelijk vanmiddag 13 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht zijn bij koude drie rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. Dit geeft een kwartier vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar doe je er bij Heemskerk een kleine 10 minuten langer over.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 Er was sprake van een tarief van 84 dat is nu verhoogd tot 125 Minister Van Heijem van Sociale Zaken doet aangifte van het uitlekken van een brief die hij schreef. Daarin heeft hij kritiek op het voorstel van BBB en zijn eigen partij NSC om een referendum te houden over pensioenen. Een opvangschip voor vluchtelingen in Rotterdam is niet veilig voor kinderen. Huisartsen en verpleegkundigen trekken daarover aan de bel bij het COA. Kinderen zouden worden blootgesteld aan fysiek en verbaal geweld op het schip in Rotterdam. Dan het weer, het is zonnig, bij 13 tot 19 graden. feel your broken heart. Yeah, yeah, yeah, I can feel your hurting. Still, you choose to play the part. pure love that gold can't buy. If you take a chance, take a chance. I'll be worth the chance, worth the chance.